Ze zijn eh, anders dan eh, de harde kern, hè, de, klassieke hooligan. Uh, zijn ze niet zozeer heel erg betrokken in allerlei vormen van criminaliteit en drugshandel. Maar ze zijn wel betrokken met allerlei openbare ordefeiten het veroorzaken van rellen. Het afsteken van vuurwerk. Dat is bijna eh, een handelsmerk van die nieuwe categorie nieuwe aanwas. Ook trekken ze zich niks aan van de stewards. En zijn ze gewelddadiger dan de oude groep hooligans. De onderzoekers zeggen dat het een goed idee is om meer agenten in te zetten om de railschoppers te herkennen. In de Franse plaats Arras is vanochtend een leraar doodgestoken. Je hoort correspondent Frank Renaat. Het zou gaan om een oud-leerling van de school die bekend is bij politie en justitie, maar we weten nog niet waarom. Verschillende politiebronnen zeggen tegen de Franse media dat deze man Allah Akbar zou hebben geroepen toen hij het schoolterrein opkwam. Diezelfde politiebronnen zeggen tegen de Franse media ook dat de dader van Tsjetsjense afkomst is. Volgens de Franse inlichtingendienst stond de verdachte op een lijst van geradicaliseerde personen. President Macron heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de school. Swifties zitten nu ongetwijfeld al in spanning... want over een paar uur gaat de film van Taylor Swift in première. De film is een concertregistratie van haar stijf uitverkochte Eras Tour. Een superfan Melanie gaat ook zo en kan niet wachten. Het is van haar shows die zij heeft gegeven in L.A. afgelopen augustus. Ik denk ook Taylor kennende dat we wel veel fragmenten van de fans gaan zien... hoe die op haar reageren. En ik denk dat mensen nu ook eindelijk eens een keer gaan inzien hoe goed Taylor Swift is. En of er wordt gelachen, gehuild of keihard wordt meegezongen... dat weten we pas over een paar uurtjes. En volgend jaar juli wordt er sowieso luidkeels meegezongen. Want dan staat de Princess of Pop in levende lijven in de arena. Dan nog het weer. In het noordwesten wat regen, verder droog en af en toe een zonnetje bij maximaal 24 graden. Aan zee kan de wind hard tot stormachtig zijn. Vanavond regen en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Amsterdam. die we meer 20 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad, voor Lelystad 10 minuten.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 Let's put it down for the clubs. Make you wait for we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? cheating guys already pledging. Ladies' night don't suffocate us. If it touches, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC and Free, Missy, put it down on the beat. Party people is a good sensation. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Hey, full control. Yeah, just very tempting. in the club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. temptation. never party before. I hit the door, the dudes hit the floor. The sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting temptation. Gotta get full control. Yeah, it's very tempting. Has to take me Uh-huh. I'm just looking for the right temptation.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 De Verenigde Staten zijn bereid om meer wapens en munitie naar Israël te sturen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie Austin. Israël heeft na de aanval van Hamas al duizenden raketten en bommen op de Gazastrook laten vallen. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn meerdere meldingen binnengekomen over Fouad L.